Overleg heeft de voorkeur, maar noodspreekt wet, zei Wiene. Volgens hem zijn sommige gemeenten bezorgd over wie er allemaal onder de vluchtelingen zijn. Maar de VNG heeft geen aanleiding om te denken dat er veel terroristen tussen zitten. Op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer komt vanochtend eerst premier Rutte aan het woord. Hij zal reageren op wat er gisteren in het debat is gezegd. Dat debat stond voor een groot deel in het teken van de vluchtelingenstroom. Veel oppositiepartijen vinden dat de regeringspartijen de afspraken over vluchtelingen verschillend uitleggen. Ook ging het debat veel over de begroting voor veiligheid en justitie. Er zou te weinig geld zijn voor veiligheid. Chili is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 8,3 op de schaal van Richter. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor alle kustgebieden in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan. De stad Coquimbo, met ruim 100.000 inwoners, is getroffen door golven van 4,5 meter hoog. De aardbeving heeft zeker drie mensen het leven gekost. Bij opleidingsinstituten voor makelaars groeit het aantal cursisten explosief. In 2012, op het dieptepunt van de economische crisis en de malaise op de huizenmarkt, melden zich maar 300 cursisten. Dit jaar zijn er al bijna 1100 aanmeldingen. Geschat wordt dat er in de crisisjaren zo'n 10.000 banen verloren zijn gegaan in de makelaarssector. Het weer wisselend bewolkt en hier en daar regen of een bui. aan zee staat een krachtige tot harde wind.